Michel Koenen met het NOS-journaal. Alleen toeristen die een vakantie hebben geboekt naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh... mogen die reis gratis omboeken. Dat zeggen reisbureaus Toei en Neckerman. Mensen die een andere bestemming in Egypte annuleren krijgen geen geld terug... omdat daarvoor geen negatief reisadvies geldt. Een Corendon schrapte gisteren alle vluchten naar Egypte. Klanten krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of krijgen hun geld terug... Reisorganisaties halen deze week de laatste Nederlandse toeristen op uit Sharm el-Sheikh. Rusland haalde met tientallen chartervliegtuigen al 11.000 Russische toeristen terug. In Myanmar zijn de stembureaus gesloten. De opkomst bij de eerste vrije verkiezingen in 25 jaar lijkt hoog. Bij stembureaus stonden vaak lange rijen. De verwachting is dat de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi de grootste wordt... voor de partij die wordt gesteund door het leger. In de buurt van het Belgische Kortrijk zijn twee doden gevallen toen een auto inreed op een groep voetgangers. Het waren volgens Belgische media veteranen die werden begeleid door een fanfare. Zeven mensen raakten gewond. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren nadat hij onwel raakte. Op de westelijke Jordaanoever is een Palestijn met zijn auto ingereden op een groep mensen bij een liftersplaats. Vier Israëliërs raakten gewond, militairen schoten de Palestijn dood. Sinds september is het geweld in de bezette gebieden weer flink opgeleid. Aan Israëlische en Palestijnse zijde vielen al tientallen doden. En in Londen zijn de doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij het oorlogsmonument op Whitehall waren twee minuten stilte. Daarna legden de Britse koningin Elizabeth en Willem-Alexander een krans. Het koningspaar is in Londen om de Britten te bedanken voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland.